Raymond Seré met het NOS-journaal. De Rotterdamse burgemeester Rabou Taleb heeft de wedstrijd Feyenoord-Vitesse van komende zondag verboden. Aanleiding zijn de politieacties voor een betere CAO. De politie maakte gisteren bekend dat er rond Feyenoord-Vitesse en FC Groningen-Pek Zwolle onvoldoende agenten beschikbaar zijn. Het is niet bekend wat het besluit van Abu Taleb voor gevolgen heeft voor de rest van het eredivisieprogramma. programma de spreekkoren van FC Groningen supporters tijdens de huldiging gisteren in het Stadspark zijn niet strafbaar. Volgens de OM is er geen sprake van discriminatie. Aanhangers van de voetbalclub zongen onder meer Wie niet springt is een Jood op het moment dat speler Johan Kappelhof op het podium naar voren stapte. Hij is afkomstig van Ajax waar supporters Jood als geuzennaam zien. FC Groningen won dit weekend de KNVB-bekerfinale van PEC Zwolle. De lijmresten die zijn aangetroffen in injectienaalden van het merk Terumo en andere fabrikanten vormen volgens de inspectie voor de gezondheidszorg een verwaarloosbaar risico voor de gezondheid. Eind maart werd de eh, twee typen naalden van Terumo van de markt gehaald... na een uitzending van het tv-programma Dossier 1 Vandaag. Een klokkenleider zei in het avro programma dat er lijmrestjes vrijkwamen bij één op de vijf naalden van Terumo. Maar na onderzoek blijkt dat het om een storm in een glas water gaat... en dat er geen enkel risico was voor de volksgezondheid. De toegangspoortjes in de Rotterdamse metro hebben niet alleen geleid tot een daling van het aantal zwartrijders, maar ook tot een halvering van het geweld. Uit cijfers van de RET blijkt dat het aantal zwartrijders in de metro is gedaald tot 1%. Voordat de OV-chipkaart en de poortjes in 2008 werden ingevoerd was dat nog 11%. De OV-poortjes op de metrostations zijn een stuk hoger dan die van de NS, waardoor er nauwelijks overheen wordt gesprongen. Het weer wisselend bewolkt, enkele buien, vooral in het zuiden en oosten, in het westen en noorden veel zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 15 tot 20 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB Op de A28 Zwolle richting Utrecht staat tussen Hoeverlaken en Leusden 2 kilometer file.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 Lekker in het zonnetje en geniet van een uur heerlijke muziek. We beginnen met de Who en daarna die Alan Price set. Nog veel plezier. to stop the things that you do Price bij de Animals wegging... nam hij eerst een single op die heette Any Day Now. Dat werd niet zo'n groot succes. Maar deze, de tweede, I Put A Spell On You... die haalde de top 10. 1966 en twee jaar daarvoor hadden de Who een hit met I Can't Explain. De grote doorbraak van Tracy Ullman heette Breakaway... en dit was haar tweede single, de opvolger. They Don't Know. Tracy Ullman en They Don't Know. We gaan 40 jaar terug in de tijd van 1975. En toen bracht eh, McCartney samen met Wings een LP uit Venus en Mars. En we draaien een track daarvan en die heet Listen to What the Man Said. All right, okay. <laughs> Very good to see you down in New Orleans, man. Yeah, yeah, yeah, yeah. but he won't mind. He's in love and he says love is fine.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 En die heette Catch the Wind. In the chilly hours and minutes of uncertainty I want to be in the warm of your love and mine To feel you all around me And to take your hand along the sand I ah, bet I may as well try and catch the wind When sundown pales the sky your smile And everywhere I'd look Your eyes would find For me to love you now Would be the sweetest thing Twould make me sing I bet I may as well try single van eh, Donovan Catch, The Wind. Eh, we gaan naar eh, onze reguliere Shadows hit. Die komt uit 65 en haalde de top 10. Het was een vocale en voor de Shadows een zeer bijzonder mooie Don't Make My Baby Blue. Nou, dat is oudje van Frankie Lane, die hebben ze even opgepoetst en een mooie job van gemaakt. En de B-kant, dat was een instrumentale My Grandfather's Clock, The Shadows. to pack up and go. But I'll make a living just where I don't know, cause I'm busted. I'm broke. No bread. I mean, like nothing. Forget it. Dat was Ray Charles met Busted. Een heerlijk nummer. Um, soms vliegt de tijd is er alweer een maand voorbij voordat je het in de gaten hebt. En ehm, een maand geleden gebeurde er een eh, persoonlijke trieste gebeurtenis. En daar ga ik nog even stil bij staan. Een paar platen achter elkaar draaien om daar nog heel even bij stil te staan. So to make it right. was de groep Bread met Lost Without Your Love. En als eerste draaiden we in dit blokje Immortality van Celine Dion en de Bee Gees.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 It's only me who's killing time. things once remember, it's just the same. This miss you game. where these miss you night. 1980 was dit Dan Vogelberg en Longer. En daarvoor natuurlijk Cliff Richard en Miss You Nights. Eh, we sluiten dit blokje af met eh, Barbara Streisand en Memories. Barbara Streisand en Memories. We gaan naar een, eh, een track luisteren van de LP eh, Days of Future Past. En dan hebben we het al heel gauw natuurlijk over de Moody Blues. Het, eh, we bekennen het onder het Tuesday Afternoon... maar het wordt ook wel eens genoemd Forever Afternoon. gentle Afternoon of Forever Afternoon. Hoe dan ook, dit waren de Moody Blues van de LP Days of Future Past. We gaan even naar een one-hit wonder uit 1963, Johnny Thunder. En eh, meer hebben we ook nooit meer van hem gehoord. Het heette Loop D-Loop. Yeah! was de laatste van deze uitzending Matchbox nummer 25. 7 mei 2015. Bill Medley en Jennifer Warren en I've had the time of my life. Nou, ik ook weer de afgelopen twee uur. Het was weer heerlijk om te doen. En volgende week zijn we er ook gewoon weer. De komende twee uur zijn we weer voor Hans. Met zijn eh, ZFM Muziek Boulevard Live.